De bestaande wet stamt uit de jaren 80 toen het land een militair bewind had. De nieuwe grondwet maakt het onder meer mogelijk om de militairen die destijds een staatsgreep pleegden alsnog te vervolgen. Verder gaat het referendum over hervorming van de rechterlijke macht. Premier Erdogan wil het constitutionele hof uitbreiden van 11 naar 17 rechters en het parlement zeggenschap geven over de benoeming van de rechters. De Turkse oppositie beschuldigt Erdogan ervan dat hij de rechterlijke macht wil domineren. PVV-leider Wilders heeft in New York zijn steun betuigd aan het verzet tegen de bouw van een islamitisch centrum niet ver van Ground Zero. Door het project toe te staan worden volgens hem de duizenden slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers verraden. Voor hen moeten we een lijn trekken zodat New York nooit nieuw Mekka zal worden, zei Wilders. Zijn toespraak was gematigder van toon dan sommigen op het Binnenhof hadden gevreesd. Vooral CDA'ers waren bang dat het verzet in de achterban tegen samenwerking met Wilders zou groeien door felle uitspraken over de islam. Tennister Kim Kleisters heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Russische Vera, Vera Tsvonareva. Die bood nauwelijks tegenstand en de Belgische won in twee sets, 6-2 en 6-1. Het is voor Kleisters na 2005 en 2009 de derde overwinning in New York. De mannenfinale gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal plaatste zich door te winnen van de Rus Djushny. Voor de als eerst geplaatste Nadal is het voor het eerst in zijn tenniscarrière dat hij in de finale van de US Open staat. De Serviër Djokovic behaalde in de halve finale een zwaar bevochten overwinning op Roger Federer, die als tweede was geplaatst.